Dit is Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Radko Mladic, Joegoslavië-tribunaal in Den Haag, worden uitgeleverd. Volgens een rechtbank in de Servische hoofdstad Belgrado staat niet zijn uitlevering naar Nederland meer in de weg en is hij fit genoeg om naar Den Haag te gaan. De advocaat van Mladic heeft drie dagen de tijd om in beroep te gaan. Mladic wordt verdacht van oorlogsmisdaden, onder meer in Srebrenica. Als coffeeshops besloten clubs worden, mogen er waarschijnlijk maximaal 1000 tot 1500 mensen lid worden. Dat zegt minister Opstelten. Mensen hebben straks alleen nog maar toegang tot een coffeeshop met een wietpas. Opstelten wil na de zomer in het zuiden van het land met het nieuwe systeem beginnen. En het is de bedoeling dat alleen Nederlanders een wietpas krijgen en buitenlanders niet. De brand op de Kalmthoutse heide is volgens deskundigen de grootste ecologische ramp in de Vlaamse geschiedenis. Van het natuurgebied bij de Nederlandse grens is 600 hectare afgebrand. Vogelsoorten zijn zwaar getroffen. De instelling die de Vlaamse natuurreservaten beheert acht de kans klein dat de natuur helemaal herstelt. Gevreesd wordt dat veel heide zal vergrassen. Minister Schippers adviseert mensen om komkommers te schillen en goed te wassen. Ze doet dat naar aanleiding van het nieuws dat in Duitsland honderden mensen zijn besmet door de EHEC-bacterie, een variant van de E. coli-bacterie. Voor zover bekend is in Nederland één vrouw besmet. Onderzoekers denken dat Spaanse komkommers de bron zijn van de besmetting. In Leerdam zijn een schilderij van Frans Hals en een werk van Jacob van Ruisdaal gestolen uit het museum Het Hofje van Mevrouw van Aarde. De schilderijen uit de 17e eeuw zijn de afgelopen nacht gestolen. Ze staan nu in de internationale databank voor gestolen kunst. Het weer buien, maar geleidelijk vanuit het westen droger en meer zon. Het is maximaal 15 graden. Morgen bewolkt en in het noorden regen. Maximum temperatuur dan 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand bij de ANWB. E het is een vrij normale avondspits in de Randstad. Ik noem de files vanaf 4 kilometer lengte. A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Grooimeer en Blarikum 7 kilometer. Verderop bij knooppunt Hoevelaken 4. A2 van Amsterdam naar Den Bosch tussen Maarsen en Nieuwegein 5. De A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Hoogmade 7. A9 Amstelveen naar Alkmaar bij Akersloot 4. A10 West naar Zaanstad bij de Koentunnel 5. A12 Utrecht richting Arnhem bij Bunnik 4. A15 vanuit Europoort bij knooppunt Vaanplein 4. 4. Verderop richting Gorkum bij Papendrecht 4. A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt Terbrechtseplein 4 op de parallelbaan. A20 richting Gouda bij Rotterdam Centrum 4. A27 van Utrecht naar Breda tussen Lexmond en knooppunt Gorkum 5.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 En het betekent weer een uitzending van het weekend in. En eh, ik zal maar met een hele goede vraag beginnen. Niels, ben je weer beter? Ik ben eh, hartstikke beter. Je bent er weer? Ik ben er weer. Precies op 5 voor, voor was je er dus. Eh, dat is mooi. Precies. We gaan nu luisteren naar Born is Way van Lady Gaga. Je luistert naar het weekend in. En veel plezier bij het volgende nummer. It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. M.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 Look at my jacket and hat, so down berserk, so down to earth I'm bringing gravity back, adopted by the major I want my family back, people work hard just to get all their salary tax Look, I'm just a writer from the ghetto like Mallory Black Man, where the hell's all the used to be the kid that no one cared about. That's why you have to keep screaming till they hear you out. needed a change. I needed a break. For a sec, I even gave up believing and praying. I even done illegal stuff and was needed astray. They say the money is the root of the evilest ways. But have you ever been so hungry it keeps you awake? Mate, now my hunger will leave in my amazed. Great, it feels like a long time coming. Fam, since the day I thought of that cunning plan. One day I had a dream, I tried to chase it, but I wasn't going nowhere. Running, man, I knew that maybe someday I would. Tiny Tempa. Tiny Tempa. Ja, met Within the, in the Stars. <laughs> ja, Ridden in the Stars. Precies. En daarvoor eh, de Airborne Toxic Event met Nump en Born is Way van... Lady Gaga. Ja, en we zijn begonnen met Neo, Pitbull en Afrojack met Tonight. Yes. Ga je me dan alles geven inderdaad. Maar er is leuk nieuws van Kruif, Want Kruif die doet niet alleen bij Ajax voor opschudding zorgen, maar ook in Spanje. Hè Niels? Ja, dat klopt. Maar jij gaat daar nu wat over vertellen, of niet? Ik ga er wat over vertellen. Oké. Vertel. Ja, nou, Johan Cruijff heeft eh, een dag voor de Champions League finale, Dit is morgen tussen Barça en Manchester United, voor opschudding gezorgd in Barcelona. Hij speculeerde namelijk op een eh, stukje in de krant, in de Cassetta dello Sport. Ja. Dat is een eh, hele grote krant in Italië. Openlijk over een vertrek van Jose, of, uh, Jose Maria, nee, van Sepp... Joseph, Guardiola. Guardiola. die van, van Barcelona traint. Ja. Maar, dat heeft <laughs> Spaanse nieuws nogal groot gebracht. En Cruijff zegt, ja, hij heeft de laatste jaren hard gewerkt. En eh, hij zou eh, mij niet verbazen als eh, hij zondag, ongeacht de uitslag van de finale, zijn vertrek zal aankondigen. Oftewel, Kruijf denkt dat hij weggaat. En dat zou dan kunnen komen doordat Juventus de trainer heeft ontslagen. En Juventus op zoek is naar een goede nieuwe trainer. En hoe heet het, Guardiola is al een goede trainer. Ja. En um, Cruijff lanceerde ook alvast de opvolger van, van Guardiola. En het zal je niet verbazen wie dat is. Marco van Basten. Ja. Want Marco van Basten en Cruijff zijn weer hele goede dus misschien komt Mark van Basten niet naar Barcelona gaat. Weer terug bij Ajax. Precies. Maar er gaat ook dus het gerucht dat Guus Hiddink Mark van Basten wil meenemen naar Chelsea. Dat Guus Hiddink daar technisch directeur wordt. En Mark van Basten daar trainer wordt. Oké. Dus ja, het is een eh, beetje... Een groot eh, spel. het wordt één groot carousel. En Kruid die wordt dan ook weer binnenkort commissaris bij Ajax. Dus het is allemaal heel erg onduidelijk wat er nu allemaal gaat gebeuren. En Guus Hiddink zijn dan ook weer commissaris te worden bij Ajax. Dus ik weet niet hoe ze, hoe, ze het doen, maar... Het is knap. Ik eh, vind het knap. Ik vind het ook knap dat ik dit gewoon allemaal aan mijn hoofd weet. Ik eh, begrijp er allemaal niks van. Ik ook niet. Zullen we dan maar gaan luisteren naar de Swedish House Mafia met Save the World. Een heerlijk nieuw nummer. Hij is vandaag op uh, 40 aan mijn hoofd binnengekomen in de Euro Breakdown. En ook vandaag binnengekomen in de top 40. En wij hebben hem hier al gewoon eh, als heerlijke nieuwe danceplaat. Komt-ie. suburban life That's a new meaning.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 I just can't. Switch up. Nah, nah, nah. van Rihanna. Daarvoor hoorde je de Black Eyed Peas met Just Can't Get Enough. En daarvoor hoorde je Swedish House Mafia met Save the World. En we gaan nu luisteren zodat ik naar Martin Solveig met The Dragonets en Hello. Ja. Ja, echt een eh, dance weekendje dit. Een dance weekendje wordt het. En eh, we gaan deze uitzending ook afsluiten met een eh, wat ander iets als normaal. We hebben vandaag geen interviews, ook allemaal expres gedaan omdat we alleen maar dance nummers hebben. En dat is wel lekker als je het achter elkaar kan horen, dachten wij. Precies. Maar aan het eind, het laatste half uur, hebben wij eh, eh, ja, misschien een nieuwe aanstaande collega. Die heeft een mix voor ons gemaakt. En eh, daar gaan we een groot deel van luisteren. Leek, leek ons wel een leuk idee. Precies. En ja, gewoon om het ideale weekendgevoel te krijgen. Dus gewoon een lekkere, gewoon een lekkere mix waar je lekker naar kan luisteren. Hou je er niet van, ja, dan heb je vandaag een beetje pech. Maar ja, wij zijn er nog. En onze presentatie is top, dus ja. Zullen we gaan luisteren naar Martin Solveig? Ja, zullen we maar doen dan. Dan zeg ik tegen iedereen, Hello!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 Far East Movement met Like a G6. En Usher Pitbull met DJ Got It Ja, love. en er staat dus bij, de, bij uh, Far East Movement, is dat met de Gaterax. Like a G6, hè? Ja. Maar de Gaterax hebben dus nu ook zelf een nummer uitgebracht. En het dat nummer, dat is eigenlijk gewoon echt, echt nog beter als Like G6. Oké. En dat heb ik dus... Eh, wat zal zijn van de week gevonden. En ehm, ja, we hebben dus die, die gaan we nu draaien. We hebben twee danceplaten vandaag, deze week. notice that dance flow 808, she hit me like a 808 Have you on like vodka straight Bottles up, you and me Me and you on a trip All night flight, girl let's dip Licking my lips, I'm in the zone And I can't really say what I'm sipping on But you taste good to me Girls like you make history Shoulders sound like a hit to me Now check it out, I flip this beat Now you got it, you got it going on girl, put your hands up.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 En het gaat natuurlijk lukken. Je gaat het, in het volgende uur ga je Rihanna nog horen. Eh, weer een keer de Farts Movement, maar dan met Snoop Dogg. David Guetta, met Kid Cody. En eh, ja, wat nog meer eigenlijk.